Duizenden mensen werden uit het gebied geëvacueerd. De aardbeving van 8,9 op de schaal van Richter was om kwart voor zeven Nederlandse tijd. Op dat tijdstip wordt in heel Japan één minuut stilte in acht genomen. In het Nationale Theater van Hofstad Tokio is een grote herdenkingsceremonie... waarbij onder andere de keizer en de premier aanwezig zijn. Ook zal in diverse Japanse steden worden geprotesteerd tegen kernenergie. Betogers willen dat alle kerncentrales worden gesloten. De Belgische regering heeft een akkoord bereikt over bijna 2 miljard euro aan extra bezuinigingen. Daarmee daalt het begrotingstekort dit jaar naar 2,8 procent en voldoet België aan de Europese regels. De Belgische ministers zaten sinds gistermiddag bij elkaar en kort na middernacht kon premier Di Rupo bekendmaken dat er een akkoord was. Volgens hem worden de koopkracht en de concurrentiepositie van België met dit akkoord niet geraakt. De precieze inhoud van het akkoord is niet bekendgemaakt. Om kwart over negen vanochtend is er een persconferentie. De bijna 2 miljard euro aan bezuinigingen komen bovenop een pakket van ruim 11 miljard euro... waarover de Belgische coalitiepartijen het eind vorig jaar al eens werden. In Rotterdam is gisteravond en vannacht de 11e editie van de Museumnacht gehouden. Zo'n 50 musea, galeries en kunstinstellingen deden mee en waren tot 2 uur vannacht open. Het thema dit jaar was smaak. De Rotterdamse museumnacht was vrijwel uitverkocht, net als vorig jaar.